Michel Koenen met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie heeft gisteravond 75 voetbalfans opgepakt... rond de wedstrijd Feyenoord-Union Berlin. Zo'n 60 Duitse fans werden gearresteerd... omdat ze wilden vechten met aanhangers van Feyenoord. Ze zochten naar cafés waar Feyenoorders zaten. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten. De Feyenoord won de wedstrijd in de Conference League met 3-1. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump... moet worden vervolgd voor minachting van het parlement. Dat vindt de meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De minister van Justitie moet er nu een besluit over nemen. Het huis steunt het oordeel van een commissie die de bestorming van het kapitool op 6 januari onderzoekt. Bannon zou op meerdere momenten een cruciale rol hebben gespeeld bij de bestorming. Maar hij weigert te verschijnen voor een onderzoekscommissie. op minachting van het congres staat een celstraf van maximaal één jaar. Marokko is bereid om gestrande Nederlanders snel naar huis te laten gaan met commerciële vluchten. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor repatriëringsvluchten naar Nederland. Sinds afgelopen nacht geldt een vliegverbod tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid nam het besluit vanwege een mutatie van het coronavirus. Een onbekend aantal mensen dat naar Nederland wil kan nu niet weg. Hoeveel vluchten er gaan en wanneer ze vertrekken, dat is nog niet bekend. En op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico is een vrouw om het leven gekomen door een ongeluk met een vuurwapen. Het werd gebruikt bij de filmopnames van een western met acteur Alec Baldwin en was geladen met losse patronen, zegt de sheriff. wat er precies misging is niet duidelijk. Twee personen werden geraakt, één van de twee overleed. Het is een vrouw van 42, ze zou geen actrice zijn. Het weer, vooral aan zee waait het flink. Het koelt af tot de graad of 6. Overdag trekken er dan buien van noord naar zuid over het land. Af en toe zon en het wordt maximaal 11 graden. In het weekend blijft het droog en staat er minder wind.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 dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun Cry me a river. You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side.